Marion Koekoek met het NOS Journaal. Zeven regio's bij Wegener kunnen door een storing vandaag niet verschijnen. De storing zit bij automatiseringsbedrijf Getronics en ontstond gisteravond als gevolg van kortsluiting. Daardoor konden de opgemaakte pagina's niet naar de drukpersen worden verstuurd. Dagblad de Limburger en het Limburgs Dagblad komen met een noodeditie. Gratis kan de pers verschijnt wel gewoon. In Azië zijn de beurzen met flinke verliezen geopend. De Japanse Nikkei-index opende bijna 3,5% lager en de Chinese Hang Seng zelfs ruim 4%. Beleggers zijn bang voor een nieuwe recessie. Daardoor sloten de beurzen in de VS en Europa gisteren ook al met verliezen af van 3 tot ruim 5 in Amerika is de leider van een Mormoonse secte schuldig bevonden aan kindermisbruik. Secteleider Warren Jeffs kan daarvoor levenslang krijgen. Jeffs, die door zijn aanhangers wordt gezien als een profeet, is schuldig bevonden aan verkrachting van twee meisjes van 15 en 12 die hij als bruid had genomen. In totaal zou hij 78 vrouwen als de zijne beschouwen. Jeffs vindt dat hij slachtoffer is van vervolging van een religie. In de buurt van het Italiaanse eiland Lampedusa heeft de kustwacht zo'n 300 vluchtelingen gered. Ze dobberden al dagen rond op een gammele boot. Volgens de opvarenden waren al tientallen vluchtelingen op de boot bezweken aan honger en uitputting. Hun lichamen zouden overboord zijn gegooid. De 300 vluchtelingen zijn naar opvangcentra op Lampedusa gebracht. De VN zegt dat drie blauwhelmen zijn omgekomen nadat Soudaan medisch transport had geweigerd. De drie Ethiopische VN'ers waren zwaar gewond geraakt door een landmijn in het grensgebied met Zuid-Soedan. Ze zouden met een helikopter worden afgevoerd, maar Soedan gaf geen toestemming en dreigde zelfs het toestel neer te halen. Terwijl er urenlang werd onderhandeld, stierven de VN'ers aan hun verwondingen. Het weer in het oosten is nog wat regen, in de middag opklaringen met wat zon. Het wordt zo'n 22 graden. Dit was het NOS Journal. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er staan geen files, er zijn wel aangekondigde snelheidscontroles op de A12 Utrecht-Arnhem tussen Driebergen en Veenendaal en op de A30 Barneveld-Ede tussen Barneveld en knooppunt Maanderbroek.